De Van der Hoeven Kliniek in Utrecht heeft een medewerkster op non-actief gezet na de ontsnapping van een tbs'er uit de kliniek. De politie onderzoekt wat de vrouw iets met de ontsnapping te maken heeft, zegt het ministerie van Justitie. De man ging er in de nacht van vrijdag op zaterdag vandoor. Hij werd enkele uren later weer gepakt. TBS'ers die er vandoor gaan doen dit meestal tijdens hun verlof. Het is de afgelopen vijf jaar maar één keer voorgekomen dat een tbs'er uit een kliniek ontsnapte. Greta Duisenberg heeft aangifte gedaan tegen journalist Rutger Kastricum van Ponius. Duisenberg is voorzitter van de groep Stop de Bezetting. Het tv-programma belde haar gisteren op en kondigde aan dat ze een bloemetje zou krijgen... om de dag van de solidariteit met de Palestijnse bezetting te vieren. Toen ze de bloemen wilde aannemen, zei Kastricum... we dachten dat is toch voor een antisemiet wel een lekkere dag. En daarop deed Duisenberg de deur dicht... Een paar weken geleden deed Duisenberg ook al aangifte tegen Elsevier en columnist Afzin Elian, omdat ze in het weekblad en op het weblog van de columnist antisemiet werd genoemd. In Rome is de Italiaanse regisseur Mario Monicelli overleden. Hij sprong op de vijfde verdieping van een ziekenhuis uit het raam. Hij was daar een paar dagen geleden opgenomen, waarna hij te horen kreeg dat hij terminaal ziek was. Hij had kanker. Monicelli wordt gezien als een van de grote van de Italiaanse comedy... Hij maakte tientallen films en werkte met onder andere Sofia Loren en Marcello Mastroianni. Twee van zijn films werden genomineerd voor een Oscar. Begin jaren 90 kreeg hij op het filmfestival van Venetië een gouden leeuw voor zijn oeuvre. Mario Monicelli was 95. Het weer. Het is droog bij temperaturen van min 2 in het westen tot min 5 in het oosten. Overdag bewolkt, al is er smiddags kans op wat zon. Dan wordt het min 3 tot plus 1.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 now. You're Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. op ZFM. Jouw keuze is terug na het nieuws. Dit is Mark.